President Trump heeft de hulp al 90 dagen gestopt... en daardoor kunnen mensen geen medicijnen krijgen, zegt deze onderzoeker. Die medicatie zorgt ervoor dat dat virus dat niet meer kan doen. Dus dat onderdrukt het virus en je afweersysteem wordt niet meer aangetast. Maar als dat stopt dus die medicatie moet je de rest van je leven nemen. En als dat stopt, bijvoorbeeld door een, eh, ja, het stoppen van die programma's, ja, dan kan dat virus weer eh, verder gaan met het eh, ziek maken van mensen. Wat uiteindelijk weer zorgt voor, voor sterfte. Als het hulpprogramma van Amerika niet wordt hervat, kan het aantal doden nog veel hoger worden. Er komt toch geen gasfeest in Groningen. Een evenement waarop zou worden stilgestaan bij het dichtdraaien van de gaskraan in de provincie een jaar geleden is nu definitief van de baan. Veel mensen vonden zo'n feest een slecht idee omdat uit kleinere velden nog wel gas wordt gewonnen en dat ligt gevoelig in Groningen. De voorbereidingen voor het feest hebben een paar ton gekost. Een van de raketten die Rusland gisternacht afvuurde op de Oekraïnse hoofdstad Kiev... is volgens president Zelensky gemaakt door Noord-Korea. Als het inderdaad een Noord-Koreaanse raket was... is dat volgens Zelensky verder bewijs dat Rusland en Noord-Korea nauw samenwerken. Bij de aanvallen op Kiev vielen zeker 12 doden. En PSV heeft gisteravond in Enschede met 3-1 gewonnen van FC Twente. In de eerste minuut kwam Twente op voorsprong, maar daarna was PSV veel sterker. Trainer Bos van PSV was na afloop blij met die ommekeer. Feit is dat we heel slecht aan die wedstrijd begonnen. Met name Ritchie die die bal ook verspeelde. Eh, maar als je ziet hoe we daarna gelijk het oppakken en beginnen te voetballen. En, en, en heel dominant waren, kansen creëren. Dat was knap. Met nog vier wedstrijden te gaan staat PSV nu zes punten achter op koploper Ajax in de eredivisie. Er werd gisteravond nog meer gevoetbald in de eredivisie. AZ tegen NAC Breda eindigde in 1-1. Heb ik het weer nog voor je. De dag begint bewolkt, later steeds meer zon bij 14 tot 17 graden. Koningsnacht wordt fris, maar het blijft wel droog dan.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 Doordat president Trump de hulp 90 dagen geleden opschortte... lijden HIV-patiënten nu al onherstelbare schade. Steeds minder winkels hebben een koopavond. Volgens experts zijn koopavonden minder populair... omdat het publiek liever niet meer gaat winkelen na een dag werken... maar liever sport of met vrienden afspreekt. Winkelen op zondag en online shoppen is wel een stuk populairder geworden. In de eredivisie heeft PSV gisteravond in Enschede met 3-1 gewonnen van FC Twente. Met nog vier wedstrijden te gaan staat PSV nu zes punten achter op koploper Ajax. AZ tegen NAC Breda eindigde in 1-1. Het weer eerst grijs, later vaker de zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Vanaf morgen zonnig lenteweer. to tell the moon that two of us are there. The afterglow. As we keep.